De dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese leiders zijn iets positiever gestemd over de kans dat Groot-Brittannië bij de EU blijft. Gisteravond was er topoverleg over de Britse eisen. Het was het eerste gesprek op dit niveau tussen de Britse premier Cameron en de rest van Europa. Voorzitter Tusk zegt optimistisch te zijn over de kansen op een compromis. De Britten eisen flinke hervormingen van de EU. Ze willen onder meer de komst van werknemers van het Europese vasteland afremmen. Met name die wens stuit op veel bezwaren van andere EU-lidstaten. PvdA-kamerlid Khadija Harib wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze is nu al ondervoorzitter en vervangt de afgetreden Anouska van Miltenburg. Ariep zit al 17 jaar in de Kamer. Ze is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen op 13 januari. De PVV heeft meteen al laten weten dat iemand die ook de Marokkaanse nationaliteit heeft... geen Kamervoorzitter mag worden. Peking heeft opnieuw code rood afgekondigd vanwege de smog. Scholen gaan dicht en bouwwerkzaamheden in de buitenlucht worden stilgelegd. De hoogste alarmfase duurt tot dinsdag. Vorige week leidde de smog ook al tot code rood in Peking. Dat was voor het eerst in de geschiedenis. Later in de week blies een stevige wind de smog weg. De bestuursraad van Ajax blijft zitten. Op de algemene ledenvergadering hebben alle aanwezigen hun vertrouwen uitgesproken... in voorzitter Henrichs en de andere leden. Dat betekent waarschijnlijk het einde van de betrokkenheid van Johan Cruijff bij Ajax. Die had de leden opgeroepen om de bestuursraad weg te sturen... vanwege het ontslag van Wim Jonk als hoofdopleidingen van Ajax. Feyenoord heeft moeizaam de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen thuis na verlenging met 2-1 van Willem II. De winnende treffer werd pas in de 119e minuut gemaakt door Deer Kuit. Hij scoorde uit een penalty. Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 12.